Vijf uur. Clemens Peters met de voormalige premier van Nieuw-Zeeland, Helen Clark... wil de Zuid-Koreaan Banki moon opvolgen als secretaris-generaal bij de VN. Dat heeft ze tegen de BBC gezegd. Clark is nu de baas van de ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties. Clark wil dat er meer landen lid kunnen worden van de Veiligheidsraad. Wat haar betreft kunnen Duitsland, Japan, India en Brazilië meteen toetreden... en ook twee Afrikaanse landen zouden lid kunnen worden. Oud-voetballer Clarence Seedorf is een van de Nederlanders die worden genoemd in de Panama Papers over rijke mensen die een aanzienlijk deel van hun vermogen hebben weggesluist naar belastingparadijzen. Trouw en het FD melden dat. Seedorf sloot voor zijn motorrace team in 2005 een sponsorcontract met de Italiaanse juwelier Morelato voor ruim 6 ton. Dat contract is daarna een aantal malen doorverkocht via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden. Uiteindelijk werd het 3 miljoen euro waard en waar het verschil van 2,5 miljoen euro is gebleven is onduidelijk. Bij een helikoptercrash in de Amerikaanse staat Tennessee zijn alle vijf inzittenden om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Pigeon Forge. Daarna vloog het in brand. De passagiers kregen in de lucht een rondleiding door een bosrijk gebied toen het toestel door nog onbekende oorzaak neerstortte. Misdaadwebsite Vlindercrime heeft links naar de documenten uit het strafdossier tegen Willem Holleder van zijn site verwijderd. De documenten zijn via zoekmachines nog wel te vinden. De rechter bepaalde gisteren dat Vlinders Crime de stukken moet weghalen op straffen van een dwangsom van 5000 euro per uur. Het weer. Opnieuw regen vannacht, vooral in het oosten van het land.